en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Franse minister Fabius verwacht pas morgen een definitief akkoord op de klimaattop. Fabius is voorzitter van de top in Parijs en hij had gehoopt vandaag al een eindtekst te kunnen presenteren. Nog altijd is een van de belangrijkste struikelblokken de vraag wie de aanpak van het klimaatprobleem gaat betalen. Uit de nieuwe tekst blijkt dat er niet is gekozen voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde, zoals veel eilandstaten willen, maar dat de grens 2 graden wordt. De lente begint steeds vroeger in Nederland. Het CBS constateert in een rapport dat planten steeds eerder bloeien, insecten eerder rondvliegen en vogels hun eieren eerder leggen. Het broedseizoen voor zangvogels bijvoorbeeld is verschoven van halverwege mei in de jaren 80 naar begin mei nu. Het CBS wijt het vroegere voorjaar aan de klimaatverandering. In een meer bij de Amerikaanse stad San Bernardino zoeken duikers naar materiaal dat daar mogelijk is gedumpt door de daders van de schietpartij van bijna twee weken geleden. Een man en een vrouw doden toen veertien mensen in een zorgcentrum. Volgens CNN wordt er gezocht naar een harde schijf, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. Een voormalig politieagent in de Amerikaanse stad Oklahoma City is veroordeeld voor het misbruiken van vrouwen terwijl hij op patrouille was. Dertien vrouwen hadden de man van 29 aangeklaagd. Het jongste slachtoffer was 17. Volgens het OM koos hij expres arme zwarte vrouwen die niet snel zouden worden geloofd door andere agenten. De man kan meer dan 200 jaar celstraf krijgen. De Nederlandse hockeydames zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van de World League. Oranje was titelverdediger, maar verloor verrassend met 1-0 van gastland Argentinië. Naast de Argentijnse hockeysters hebben ook Duitsland, Nieuw-Zeeland en China de halve finales van de World League bereikt. Het weer in het noorden vandaag nog wat zon. In de rest van het land is het grotendeels bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Eembrugge, 6 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Woerden, 7 kilometer. Daar ligt een verkeersbord op de weg. Er zijn twee rijstroken afgesloten. De andere kant op richting Den Haag bij Knoop het Oude Rijn, 7 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht.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 dat was dus een, eh, een jazz-album eh, bij, eh, van de bassist Charlie Haddon. ja, onder andere speelde bij Carla Blij, Don Cherry, om een paar namen te noemen. Charlie Haddon natuurlijk op bas, uh, Paul Motion op drums. Kortom, mooie cd, 1984, zeer de moeite waard. Eh, welkom bij Tweede Uur van CFM Jazz. En eh, ja, het is december, eh, de feestmaand zou ik bijna zeggen. Het eerste feestje hebben we gehad. We gaan langzaam op naar het tweede feestje, de kerstdagen natuurlijk. En bij de kerstdagen hoort ook speciale muziek. Onder andere de cd Yuletide Hideaway van Karen Allison. It's Love, It's Christmas. Mm. white with snow. A kiss that won't let go. It's love. It's Christmas. Jack Frost painting window panes. A sleigh, Santa at the reins. A fire, candy canes. It's love. It's Christmas. Lovers watching a star their dreams so near yet so far. It's love white with snow. A kiss that won't let go. It's love, it's Christmas. Jack Frost painting window panes. A sleigh, Santa at the reins. A fire, candy canes. It's love, it's Christmas lovers watching a star, their dreams Near yet so far. It's love, the spirit of Christmas. Oh, Baba, to do that. Oh, oh, gezongen door Karen Allison. Een nummer van Bill Evans. Eh, het komt allemaal van de kerstcd Yuletide Hideaway. CD 2013. Ja, we draaien wat andere kerstmuziek dan in de uh, Sky-zender natuurlijk. Um, Ginger Baker. Het eerste uur heb ik ook een, iets van een drummer gedraaid. Buddy Rich. En nu is de beurt aan Ginger Baker. Die heeft in 2014 een cd uitgebracht. Why? Eh, er staat een heel bekend nummer op. en die gaan we eens even opzoeken waar ik hem heb staan. Ginger Baker. Thomas zover Sint Thomas van uh, eh, Ginger Baker. Want hij blijft nog een poosje doordrummen natuurlijk. Ginger Baker, bekend uit de Cream. Eh, toch een, eh, ja, een echt legendarische drummer. samen met Eric Clapton, Jack Bruce. Mooie dingen gemaakt. En ook deze, een aardige cd. Ginger Baker. Komen we terecht weer bij een kerstnummertje. De hoogste tijd voor een kerstnummer zou ik bijna zeggen. En dan heb ik eens gekozen voor Pink Martini... En dan doe ik een Snow Globe Christmas. En dat komt allemaal van de cd Joy to the World, Pink Martini. but when mooi stukje kerst. Een, grappige wisseling zat erin, vond ik. Ehm, het eerste huwelijk van alt-saxofonist Charlie Burt Parker... was niet bestand tegen zijn drang om het in de muziek te maken. Zijn vrouw liet hem gaan... nadat hij had aangegeven dat hij alleen maar als vrij man... een groot muzikus kon worden. Parkers verhouding met heroïne en alcohol bleek lastig te beëindigen. En op 34-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van zijn eh, bijzondere levensstijl. Maar desondanks werd hij een sleutelfiguur in de overgang van de traditionele jazz naar de bebop. En ja, daar ga ik toch iets van draaien, van deze grootheid. En ik heb gekozen voor de cd The Washington Concerts. Eh, Something to Remember. de avond van 22 februari 1953 speelde de big band van drummer Joe Timmer... in de club Cavacos op de 8th Street in het noordoosten van Washington. Potts was daar met zijn recorder om een paar opnamen te maken... van de arrangementen die hij voor de band geschreven had. De muzici kregen dus verrassing van hun leven, ook misschien wel de schrik... toen ineens Charlie Parker binnenliep. Parker had eerder op die avond een optreden gemist... en was de stad ingegaan om te kijken of er gespeeld werd. En dat was natuurlijk het geval. Parker gaat uiteraard meespelen met de band... maar zonder dat hij de arrangementen kent. Het is hier dat we iets horen van het genie Parker eh, eh, die aan het werk is. Dat kennen we niet van zijn studieopname. Parker had zo'n uh, fabelachtig muzikaal gehoor... en fantastische intuïtie dat hij hier probleemloos door de arrangementen laveert. Nou, om daar iets van te laten horen... heb ik nog een nummertje van deze geweldige plaat... Roundhouse. zet ik meteen een andere grote naam achter. En als je naar buiten kijkt, is het nogal grijs. En Chad Baker heeft ooit het nummer Grey December gespeeld. Shadows pass my window dark and lonely forms, memories of a fire become an ember, gray December. Listen, can't you hear? shapeless shapeless dreams. I try hard to remember. Gray December, couldn't you play the role lovers do and stay just for this moment? But love wasn't meant for sorrow and lament, so I'll do my dreaming alone. Softly now I see them, lovers' arms entwined. 地上。 lovers' arms entwine shadows of a love I can't remember now an ember gray December Grey December, Chad Baker, Grey December. Dat is het echt hier vandaag ook in Zandvoort. Grijs en grauw. Dat was het niet vanochtend, maar dat is het nu wel geworden. Eh, over Zandvoort gesproken, volgende week de 13e. Zet dat vast in je agenda. Misschien heb je het al opgeschreven. De 13e is weer Jazz in Zandvoort in de krocht om half drie s middags. En dan verwachten we daar Simon Richter, Johan Clement en Gijs Dijkhuizen. Simon Richter, natuurlijk bekende saxofonist. Uh, eh, concertgebouw, orkest, uh, eh, jazzorkest van het Concertgebouw. Uh, Gijs Dijkhuizen, die heb ik wel zien meespelen bij het Peter Beets trio, als ik me niet vergis. En John Clement, een, eh, volgens mij is dat een Belgische pianist... die ook een aantal cd's gemaakt heeft. En ik heb een grote fout gemaakt, want ik had iets voor hem klaargelegd... om mee te nemen vandaag van een eh, LP-cd'tje die hij gemaakt heeft... I Remember Johnny Meyer... Prachtige titel. I Remember Johnny. En ik had het klaargelegd op mijn bureau, maar ik heb het thuis laten liggen. Dus dat haal je van me goed. Dus geen muziek van eh, John Clement. Maar wil je deze mannen, grote jongens uit de jazz, aan het werk zien? 13 december, gebouw de krocht. Aanvang half drie. Nou, daar moet je naartoe gaan. Dat kan je niet missen natuurlijk. Eh, we gaan rustig door met het draaien van mooie jazzmuziek. Nou, wat wil je nou zulke giganten? Eh, in, de, uh, in Zandvoort heeft Scott Hamilton ook opgetreden. En ik vind het wel weer tijd worden voor een kerstdeuntje. En Scott Hamilton die heeft heel wat kerstdeuntjes geblazen. Have yourself a merry little Christmas. Scott Hamilton. Eh, Scott Hamilton natuurlijk. Eh, ja, ik dacht dat hij september hier eh, gespeeld had, Scott Hamilton. Nou, het kan ook al wat langer geleden zijn. In ieder geval zeer de moeite waard. dan kom ik toch bij een van mijn favoriete zangeressen op het moment. En dat is een dame. En die dame heet Carmen Cuesta. En die is gehuwd met een, een ook een redelijk bekende jazzmuzikant. Een synthesizer, fluit en gitaarspeler Chuck Loop. En zij heeft een heel mooi nummer gemaakt. Wat ik eh, heel hoog op mijn lijstje heb staan. En dat, ze heeft meerdere ze heeft cd's gemaakt. Maar ik vind deze vind ik zelf heel erg mooi. Dreams. Carmen Cuesta Loop. alone bringing new light. She knows her loneliness will go away. feel the Danger in the Morning A Lover in the Night. Dat was Carmen Cuesta met het nummer Dreams. Prachtig, prachtig zou ik bijna zeggen. Ja. Beetje sensueel gezongen natuurlijk. En daar moeten we iets tegenover zetten. Iets ouds, iets heel ouds. Iets van Bach. Dat lijkt me wel bij passen op de zondagochtend. Bach. En dan kom ik bij Bella Fleck. Bella Fleck heeft ooit een kerstcd'tje gemaakt. En dan moet ik even kijken waar ik die heb staan. Bella Fleck. Eh, en dan, daar draai van het Bach Christmas Oratorium. En dat is Jingle All The Way, cd 2008. De Bachklanken. En Bella Fleck is natuurlijk een erkende jazz banjo speler. Komt-ie. Fleck en Flecktones, Jingle All The Way, aardige kerstcd, 2008. En dit was een nummertje van eh, Bach. Daar hebben we ook weer wat klassiek gehad natuurlijk, zal ik maar zeggen. Ja, eh, van de week kwam ik ook een cd tegen van een Amerikaanse... Eh, China Steel heet ze. Een cd'tje heet Rise. en daar draai ik nummer paperback van. Ik vond het prachtig. China Steel. Mooi nummer, nieuw. Ja, moet ook wat nieuwe muziek draaien. China Steel, paperback.

Begin its downward slope And I believed for a moment that my chances were Approaching to be grabbed But as it came down near, so did a weary tear I thought it was a bird, but it was just a paper bag Hunger hurts, and I want him so bad, oh it kills Cause I know I'm a mess, he don't wanna clean up I got to focus these hands out too shaky to hold, hunger hurts, but starving works when it calls. his lips to mine. He failed in kisses and failed to cope. I, I said, honey, I don't feel so good. Don't feel justified. Come on, put a little love here in my void. He said, it's all in your head. I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, cause I know fold Cause these hands are too shaky to hold Hunger hurts but starving, it works When it calls too much too loud nummer Paperback. Eh, Fiona Apples eh, eh, was volgens mij de oorspronkelijke vertolker ervan. En als je denkt, wat loopt die bas lekker... Ja, dat is Marcus Miller, dus dat is ook niet de eerste bus die daar de baspartij speelt. een naam om te onthouden, cd om zeker te luisteren. Er staan prachtige nummers op. Paperback vind ik zelf erg mooi, maar Kuda Had Me vind ik ook een prachtig nummer. En misschien ook volgende keer nog wel iets van daar. China Steel, ja, toch weer iets nieuws. Ja, we zitten toch in een nieuwe hoek nu. En dan kom ik terecht bij eh, Kendrick Scott Oracle. En die heeft een cd uitgebracht, We Are The Drum. En daar doe ik het nummer van Touched By An Angel. Cd uit 2015. twee uurtjes jazz zit er alweer op. Ik had eigenlijk nog aandacht willen schenken aan een fantastisch boek... wat ik van de week tegenkwam. Eh, jazz in Rotterdam. het is een boek... Het is een boek wat geschreven is door... even kijken wie dat heeft geschreven. Hans Sirikzee, dacht ik. En het vertelt de complete geschiedenis van jazz in Rotterdam. Nou, vandaag ben ik er niet naartoe gekomen. Waar ik voor de volgende keer. En ja, het zit er alweer op. We hebben van alles gedraaid. Oud, nieuw, alles door elkaar. En... Eh, we gaan eh, eigenlijk afsluiten met een, zangeres die het ook die een grote toekomst tegemoet gaat in de jazz. En dat is Cecile McLaurin selford En die zingt een nummer van Burt Bacharach. En eh, dat is eigenlijk heel leuk. Eh, Wives and Lovers. Iedereen kent het in de uitvoering van... eens even kijken van... Jack Jones, niet te vergeten. Maar dit is de uitvoering van... hey, heb een klein computerprobleem. Nou, dat nummer houdt u van mij te goed, want ik, ik heb een kleine technische storing op dit moment. Ik weet niet wat er fout gaat. Ja, dit zijn nog steeds de klanken van uh, Scott Kendrick. Oracle. Maar ik wilde wat anders laten horen. Nou, ik ga kijken of het gaat lukken. Eh, ik zei het al, het is, het is een beetje raar einde van het programma. Daar kan ik niks aan doen. Het is een klein technisch probleempje. Maar ik heb hem gevonden inmiddels. Wives and Lovers. Ja, dat is heel vervelend. Dat gaat gewoon niet lukken. Zeg ik heb een computerprobleem, de computer is vastgelopen. en stuur allemaal...